Volgens het hof is er geen bewijs dat de voormalige bejaarde verzorger in 1986 een oude vrouw heeft gewurgd. Ze werd daarvoor in 1987 na een bekentenis tot zes jaar veroordeeld. Maar volgens het Hof is die bekentenis onbetrouwbaar en kan ze onder zware druk een valse bekentenis hebben afgelegd. VVD en CDA hebben een voorlopig akkoord over hoe ze de ministersposten gaan verdelen. Behalve de premier levert de VVD ook de minister van Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Veiligheid en Ruimte. Het CDA krijgt Financiën, Economische Zaken, Defensie, Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Immigratie en Integratie. Het staat vast dat VVD-leider Rutte premier wordt en CDA-fractievoorzitter Verhagen vicepremier. Verder lijkt minister De Jager op financiën te blijven. Informateur Opstelten praat waarschijnlijk vanavond met de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV over zijn eindverslag. En het ziet er naar uit dat koningin Beatrix VVD-leider Rutte morgen aanwijst als formateur. Bij de hervatting van het proces tegen Geert Wilders is de rechter opnieuw in aanvaring gekomen met Wilders en zijn advocaat Moskovits. Iemand verliet de zaal omdat ze de film Fitna niet wilden zien. De rechter zei dat hij zich dat kon voorstellen en vroeg of er meer mensen waren die de film niet wilden zien. Dat schoot Wilders en Moskovits in het verkeerde keelgat. De rechter zei daarna dat hij geen oordeel gaf over de film. Bewoners van multiculturele buurten zijn tevredener over de politie dan bewoners van andere buurten, blijkt uit cijfers van het CBS. In stadswijken met vooral niet-westerse inwoners zegt bijna de helft van de mensen dat de politie hen goed beschermt, in stadswijken met vooral autochtonen is dat maar een derde. Het weer bewolkt in het westen een beetje regen, in het oosten droog en wat zon.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 beautiful.